Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Verenigde Staten is voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd... die je straks gewoon bij de drogist kunt halen. En daardoor kunnen veel meer vrouwen in de VS aan de pil komen. Dat kan nu alleen nog maar via de huisarts. En dus is het een belangrijk besluit, vertelt correspondent Marieke de Vries. wordt al een historische doorbraak genoemd. Het eh, komt volgens de belangrijkste medische organisaties... op een cruciaal moment in de Verenigde Staten. Precies een jaar nadat het hoge een streep zetten door het landelijk recht op abortus. En die pil moet volgend jaar in de apotheken en de drogisterijen liggen in de VS. In Amsterdam krijgen zo'n 300 bijstandsgezinnen 150 euro extra. Het gaat om een proef waar ook de Hogeschool van Amsterdam bij betrokken is. De gezinnen mogen zelf bepalen waar ze dat geld aan uitgeven. In het onderzoek gaan ze dan kijken wat voor invloed het heeft op hun sociale leven... en ook op de schoolresultaten van kinderen. In Zaandam en Tilburg is er al zo'n proef heb je deze week getankt bij een tankstation in Dronten? Ja, dan is, kan het misschien zo zijn dat je een probleempje hebt. Want er zijn per ongeluk de benzine- en dieselpomps verwisseld. Ja, en de verkeerde brandstof in je auto, dat is hartstikke slecht. De baas van deze pomp zegt dat het al de tweede keer in tien jaar tijd is dat hij het meemaakt en even hersenloos door je For You-page scrollen of een paar Insta-stories achter elkaar bingen... is er niet meer bij op een middelbare school in Almere volgend jaar. Daar komt het Parklyceum met een algeheel telefoonverbod, ook in de pauzes. En het motto is daar nu, hou je telefoon... Thuis of in de kluis. Ja, en na de meivakantie begonnen ze het al te testen en het werkt eigenlijk hartstikke goed, zeggen ze. Leerlingen scoren beter en kunnen zich ook langer concentreren. Maar toch zijn de reacties wisselend. Aan het begin dacht ik ook wel even, oh, nou even wennen, geen telefoon in de pauzes. Ik merk ook aan mijn medeleerlingen dat ze het soms een beetje vervelend vinden. Ik heb er niet zoveel moeite mee eigenlijk, want het is wel leuk om gewoon met je vrienden dan te praten tijdens de pauze of wat dan ook. Ik vind het wel goed, omdat je je beter concentreert op school. Maar niet goed omdat je als mijn moeder appjes stuurt of zo. Want het is belangrijk dat ik dat dan niet kan zien. Landelijk worden er nog tips op papier gezet over hoe scholen om kunnen gaan met telefoons in de klas. Een landelijk telefoonverbod op scholen komt er niet. Dat heeft de onderwijsminister al gezegd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog en soms een zonnetje. Morgen een graad of 25. De dag begint met zon. Later op de dag kan het wel wat licht gaan regenen.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 when the sun goes down Took a lover to my place And then she locked me out Oh, I'm a star, but I'm homeless I'm a godforsaken saint After lovers into strangers Strangers into friends in het eh, patronaat eh, spelen. Blanco en Mies. Jazekers. Eh, maar Mies komt dan ook nog samen met Lorem Ipsum, heb ik begrepen. In patronaat, ergens in november. Moet je maar even nakijken. Maar dan staan ze genoteerd op een donderdagavond. En het is altijd op een donderdagavond. Maar ik ga toch eens even kijken of ik toevallig op een maandagavond dit kan doen. Want dan hebben we meestal de herhaling. Dus dan draaien we het voor één keertje om. Omdat ik dan aanwezig wil zijn bij het optreden van Blanco en Michel Tuip plus Lorem Ipsum. We hebben het erover, eh, over, over, eh, over Volendam. Maar straks sluiten we af met saaie Hollywood. Want dat zijn de gasten van volgende week. Jazeker. En er komt eh, waarschijnlijk nog meer aan uit uh, Volendam. We zijn daarmee bezig. Dus het, het zal nog niet het laatste wapenfeit zijn van een Volendamse muzikant... Eh, eh, of een Volendamse band of Volendamse muzikant... die binnenkomt. Want Donna Marie staat ook hoog, hoog op het verlanglijstje. Ehm, Yellow Fox, daar gaan we mee verder. Want eh, vorige week had ik de, de, eer om dit te mogen draaien. En ik kreeg in het vorige uur een bericht binnen van collega Willem de Waard. Hij doet op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 zwaardvis bij Radio Capelle. En die liet hem ook al horen, Yellow Fox. Maar eh, de aanleiding van eh, het bericht was dat ik eh, begon net met Von V. Ehm, nou moet er iets komen. Maar Bill loopt een beetje moeilijk te doen. Er staat ergens een update te stampen. Maar je hoort hem wel in ieder geval. Yellow Fox en New York. Shining like a silver gun. Green lights grow till my sight turns hazy All I see is where I'm not aware I would eventually want to be Part of me admits that it's probably a face I'm in But facing it's not changing It's the fact that I still feel like shit Things I didn't should have done just tend to follow me along keep my head above the water, even when the stream is getting stronger. Ja, het is al een eeuwigheid eh, terug, eh, dit eh, nummer. Everything Works Out, dat is het nummer van Cas, de band Cas. en de grote man achter Cas zelf hebben we ook aan de telefoon, want dat is Cas Ronkers. goedenavond, Cas. Goedenavond, Jaap. Goedenavond. Ja. ja, het is een tijdje terug alweer. Ja, ik denk wel vier à vijf jaar geleden wel. <laughs> dat denk ik ook. En ik weet nog eh, dat jij uh, mee eh, kwam met Marvin Day en zijn band destijds. Klopt, ja, ja, ik mocht eh, bij Marvin toetsen en backing vocals doen. En eh, ja, zo hebben, zo hebben, wij elkaar leren kennen. ja, tof. ja ehm, nou niet alleen dat, maar je eh, was in de, de Rotterdamse muziekcircuit was je al, al een tijdje bezig. En toen had ik ook al iets van je gedraaid. En ineens dacht ik, hé hey, verrek, hij komt met Marvin, B, of met Marvin mee. En ik denk, ja, dan is dat altijd leuk om dan ook nog even een klein zijsprongetje even te bewandelen. Dat hebben we toch ook volgens mij nog gedaan in die, uitzending. Kan ik me nog herinneren. Ja, klopt. Eh, ja, klopt inderdaad. Ook superleuk dat je iets draait <laughs> van mijn, eh, van mijn vorige EP. Dat heb ik zelf <laughs> ook in, in, ja. eeuwigheid meer gehoord. Ja, dus, eh, ja want, want er is inmiddels wel het een en ander veranderd. Hè? Want ineens zie ik op de socials dat je bezig bent. want ik zag ook nog iets ja, voorbij komen vandaag. bij Radio 538. een, ja. een 10 minuten had je daar de tijd om een auditienummer te doen bij de Talent Scouts op SBS 6. Hoe zit dat? Ja, klopt. Ja, ik, eh, ik ben druk bezig het eh, afgelopen jaar om, een, eh, om voor het eerst een debuutalbum te maken. En toen kwam ineens de talent scouts op mijn pad en ik dacht, ja, dit is eigenlijk wel het, een heel tof moment om hier aan mee te doen. Mhm. En dat is een nieuw tv-programma van SBS 6, een talentenjacht. En dat is afgelopen zaterdag de eerste aflevering van op tv geweest. En komende zaterdag ben ik eh, eh, te zien in de, in de nieuwe aflevering. Ja. En ik mocht eh, vanavond bij 538 al een voorproefje geven van, van het liedje wat ik doe voor mijn auditie. Ja, ehm, ja dan gaan we, we, gaan uh, langzamerhand uh, wel ergens naartoe werken. maar hoe is dat, zo'n ervaring wat, je dan, wat je dan mee gaat maken? want ik neem aan dat, dat, dat je dus ook echt in de, de, uitzendingen bij SBS 6 te zien zal zijn. Ja, zeker. Mijn, eh, ja, mijn auditie is komende zaterdag te zien eh, om half negen. En ja, dat is waanzinnig om aan zoiets mee te doen. Het, niveau ligt ontzettend hoog. De rest van de muzikanten zijn ook allemaal waanzinnig. Dus, ja, maar het is wel ook vooral heel gezellig. Er, is niet echt een concurrentiesfeer of zo. Iedereen... Eh, iedereen is heel goed en gunt het elkaar ook. Dus nee, het is super tof. Ja, wat, wat heb je in die, uh, in die voorbije jaren eigenlijk allemaal gedaan dan? Eh, ben je, eh, ik, ik, heb je ja, ook een beetje uit het zicht, maar heb ik dingen gemist in, in die mm. tijd? <laughs> Ja, nou, ik heb van alles gedaan. Ik heb... Ik, ik was eigenlijk vooral bezig met, met muziek schrijven en het conservatorium afronden in Rotterdam. Mm. En op een gegeven moment ben ik afgestudeerd toen was de inspiratie en de motivatie eigenlijk ook wel een beetje op. De laatste EP waarvan je net een liedje gedraaid hebt, die is inderdaad in 2018 uitgekomen. Ja. En daarna eh, heb ik een tijdje niet geschreven. Ik ben op reis gegaan met mijn camper. Ik heb een, eh, een opleiding gevolgd tot hypnose- en regressietherapeut. Ik heb een luisterboek gemaakt samen met een goede vriend van mij, eh, Joost Wander. Ja. Dat is eh, een, een, luisterboek en een hoorspel. Dat is te vinden op, op Spotify onder de naam De Messenkikker. Ik heb mijn prachtige vriendin Saskia ontmoet. en zo zijn er nog heel veel dingen gebeurd die ja, uiteindelijk wel bijgedragen hebben aan dat er weer inspiratie ging stromen. En toen begon ik te schrijven. En daar kwam eigenlijk het album uit voort wordt dan nu aan te komen. Ja. Dus, eh, ja, Joost Wander, dat zegt mij ook nog eh, heel veel. Want eh, in de tijd dat ik nog even de pen mocht hanteren voor de Popunie Rotterdam... jou ook niet helemaal onbekend, hè? heb ik destijds een recensie, geloof ik, geschreven voor deze Joost Wander. Dus ik weet <laughs> bijna er alles van. Nederlandstalig werk, geloof ik, heeft hij ook gemaakt. Dus. Ja, waanzinnige muzikant. Ja, absoluut. Eh, is, eh, zit je nog een beetje in die Rotterdamse eh, muziek scene? Jawel, ja zeker. Mijn, mijn, mijn hele band waarmee ik het album heb, ingespeeld is eigenlijk allemaal wel gebaseerd in Rotterdam. Ja. Ehm, en ik maak ook nog heel veel muziek samen met Joost. We zijn ook als duo uh, treden we wel veel op. Eh, dus zeker, Rotterdam is nog wel de basis. Ja, eh, nou had je het ook net over eh, dat je iets anders aan het doen bent. Hypnose en psychotherapeut. Heb ik dat precies nou horen vertellen uit jouw mond? Ja, regressietherapie en hypnose. Ja, ja, ehm, ja want, want ja, wat, waar, waar krijg je in dat, in dat vakgebied mee te maken? Als ik even zo vrij mag zijn om te vragen. <laughs> dat mag ik zeker vragen. Eh, ja, met van alles. Ja, ik denk dat er, eh, er zijn heel veel mensen die, die daarbij geholpen zijn om... Eh, ja, het is, het is heel lastig om in vijf minuten uit te leggen. Maar het is, het is een manier eigenlijk om, om een deel van je onderbewuste bewust te maken. Aha. Dus ik help mensen om, om antwoorden te vinden op vragen waarmee zij, waar ze tegenaan lopen. En ik help ze eigenlijk om hun eigen antwoorden te vinden. Ik, ik doe helemaal niks. Ik laat ze zelf ja, eh, contact krijgen met hun onderbewuste. Ja, Dat is een heel interessant... Eh, nee, neem je dat dan ook mee in de muziek? Misschien in dat opzicht? Heeft het raakvlakken met datgene wat je doet? Nou ja, het is, eh, een van de belangrijke dingen daarin is wel het gebruik van de stem. Dus ik denk dat ik daar wel iets aan heb gehad. Hm. Ehm, dat is bij hypnose wel heel belangrijk. En ja, verder ben ik er denk ik wel achter gekomen dat dat die twee dingen raakvlakken hebben op de manier van dat het eigenlijk toch een verbinding maken is. muziek zorgt natuurlijk voor verbinding. Mhm. Eh, en die hypnose die zorgt ook dat mensen weer een verbinding met zichzelf komen op een bepaalde manier. Dus ik denk dat dat wel de, ja, de overkoepelende factor is. Dat ik dat blijkbaar heel interessant vind. Om mhm. mensen ja, te raken, mensen te helpen. Mensen, muziek is ook therapie. Dus ja. Ehm, dan komen we uit eh, bij die nieuwe single. Ja, ja, ik ben er super blij mee. Dat is eigenlijk ook een van de eerste liedjes. En die heeft ook wel iets met hypnose te maken, denk ik. Je beschrijft ook wel een soort van, eh, van innerlijk proces, innerlijke reis. En, en ook weer eh, ja, <laughs> de, de verbinding eh, zoeken tussen, tussen mensen. En ja, het is het eerste liedje wat ik schreef voor de plaat. Dus die ligt ondertussen ook al een tijdje. En ja, ik ben heel blij dat hij eindelijk het levenslicht mag zien. En je bent de eerste die hem draait, man. Hij komt eigenlijk morgen pas uit. Ja, ja eh, daar ben ik ook heel erg eh, vereerd mee. Eh, het, het laatste wat ik aan je wil vragen... maar ben jij ook vindbaar op het wereldwijde web? Absoluut. Ja, dat is ook nog een dingetje. Ik, ik heb besloten om deze, dit hele album onder een andere naam uit te brengen. Mhm. Cas Kas Ronkers voelde eigenlijk al een tijdje niet meer als ja, als een goede artiestennaam. En ik wilde ook niet per se een alter ego of iets. Want ik voel me wel gewoon dezelfde persoon die ik ben op het podium. Dus het is, eh, ik, ik, zocht naar een naam die daarbij past. En ik ben uitgekomen op... Eh, ik draag eigenlijk mijn hele leven al hele mooie doopnamen bij me. Dat zijn de namen van mijn opa's. En eh, dat is Cornelius Leonardus. En daar, daar ben ik ook op te vinden op Instagram, op Facebook. Cornelius Leonardus. Aha, dan moet ik daar voortaan op letten. Dus dank, dan weet ik in ieder geval eh, <laughs> dat ik het onder, <laughs> onder dat vakje moet ik het onderbrengen nu. <laughs> nee, ja, Ronkers is nog te vinden. Maar eh, uiteindelijk op Spotify en zo en op Instagram, daar, eh, daar is Cornelius Leonardus de nieuwe naam. Helemaal goed, dan gaan we hem nu laten horen. Cornelius Leonardus met Wealthy. Ja, took a while to figure out why It's not this body that defines me I had to let go of space and time To find that it's a vessel that provides for me I'm a divine being, no I don't mind You see it differently than I see it So there's an emphasis on differences That strikes me as insignificant If you see what I see That we are limitless And if we truly want that mind's free Truly want that mind's free We'll increase our frequency En dat was hem Cornelius Leonardus. Daar is hij op eh, te vinden op het wereldwijde web. Eh, ja, dan zal je hem ook eh, onder Spotify zo, daar tegenkomen. De nieuwe single en achter deze Cornelius Leonardus, dat heb je net kunnen horen, dat is Kast Ronkers. Wealthy heet de nieuwe single van hem. we gaan weer even naar de andere kant, want daar staan vier mensen klaar uit Den Haag en ze heette Lights on the Lake. En we gaan nog twee nummers van ze horen. Het eerste van uh, het laatste blokje heet Hold On. Give me soul, babe. Give me time. When the lights out, door. When I'm done. bent the curve, set the light. Such a force to be reckoned with. And once, once it's over, and the worst is past. love. there's no sense in getting stuck in thought in the roughest rivers. Hold on, the light strong was dragged down. What went wrong? The rain hits like. go round. Try to cast it west the fire. I don't own ya. Back a tight space with too many lines, but it'll hold old I will be fine. and come a little closer when the sun comes in when we're all caught up hold on the light's strong but strike down up and round, the rain hits like sfeervol. Heel sfeervol. Mooi nummer. <laughs> Ehm, we gaan eh, naar eh, de laatste voor vanavond. Heel toepasselijk heet hij. De Sea. En die is nog nergens te vinden. En eh, dat uh, gold ook trouwens voor dat nummer wat je net hebt gehoord. Want dat is ook nergens te vinden. Dus alles wat hier net ten gehore wordt gebracht... dat is dus nieuw. Zeg het goed? Ja, Heen wel. Enigszins. Eh, Nog niet opgenomen. Ja, ja, dat bedoel ik. Ehm, dus het is allemaal in een soort van conceptfase. Maar goed, eh, de C is eh, de laatste voor vanavond. Hier is Light on, Lights on the Lake. Moet ik goed zeggen. turn you right back to the sea. Don't get lost in a girl like me. Nothing more to give than his body that I own. Here, here's Noah, and here is Noah. You lost someone and you feel alone. Now, nah. take a deep breath and swim upstream. Farewell, lover. Don't forget your dreams. Farewell, lover. Don't forget your dreams. als je de ogen dicht doet, dan lijkt het net alsof je ook inderdaad bij het water staat. Uh, metaforisch zeker, want ik heb er echt eh, even naar zitten luisteren. Maar er zitten prachtige metaforen in dit eh, nummer verstopt. Dus dat alleen maar. Ehm, we gaan straks nog even een afsluitend gesprek voeren met... de mensen van Lights on the Lake. Maar eerst even het stevige materiaal uit Overijssel. Want daar komen deze jongens vandaan. Harley Francine. En het nummer dat heet TV-show. Als het allemaal werkt. Ja, het werkt. Dus eh, krijg er geluid uit. the harbor drive I'm fearsomely sweet, your pious desire You're a pudding gear The middle of the night Sunlight, sunlight Give me the keys and just say drive I'm fearsomely sweet, your pious desire You're a pudding gear In the middle of the night Drunk heads nodding back and forth.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 En daarvoor hoorde je Harley Francine en TV Show. En deze man komt uit dit dorp, Ruud Houweling en zijn laatste single heet Feeling Alright. Here I'm sitting in the shade With nothing to hold on to The warm breeze whistling in the wires Remembering towns I passed through Back when the distant music played and dreams were gonna come true before all that has transpired before I paid my due. weathered fronts with flaking paint Signs not speaking like they used to Free from the pool of past desires I watch the shadows of the clouds move In a lazy stillness that contains Every summer everything I thought een eh, redelijk goede bekende. En dat heeft eh, alles eh, te maken omdat hij ook hier in dit fijne plaatsje aan de kust woont. Deze Ruud Haveling. En dit is het, laatste, de laatste single van hem die hij heeft uitgebracht. Feeling Alright. Bovendien in september gaat hij... de hele album release. En dat heet Accidental Pictures. En ik kan me er nu al bij voorstellen... dat wordt waarschijnlijk een klein Zandvoorts contingentje... wat in Theater De Liefde in Haarlem gaat gaat eh, zitten en kijken hoe die dat doet. Eh, nou, inmiddels eh, zitten ze weer aan tafel. Deze, ja, het is leuk. Als je naar jezelf kijkt, dan duurt dat 10 seconden later en dan <laughs> gebeurt, er, gebeurt, er nog wat. Ja, dat is nou eenmaal de vertraging van, van het beeld wat we hebben. Allereerst, vonden jullie het leuk? Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. <laughs> nou, Mark uh, doet alleen de duim omhoog en die zegt ja, dat is prima zo. <laughs> ja, nou, dan weten we al min of meer genoeg. Ehm, ja, ehm, ja, de EP is uit, maar ik denk dat het niet bij deze EP blijft, als ik het zo eh, inschat. Nee, we hebben echt veel nummers nog. Ja? Dus dat eh, moet allemaal... Oh, we zijn eh, altijd weer verder aan het schrijven. Ja. En dan... Ja, is niet altijd bij te houden ook. Nee, het was <laughs> een beetje zielig ook. Dat ik dan denk, oh man, hebben we deze week alweer echt vijf nieuwe ideeën en dingen uitgewerkt. En ja, maar Hoe, hoe, staan, hoe, ontstaan die ideeën eigenlijk dan? Ja, Thomas loopt meestal... Eh, ja, eigenlijk elk vrij moment. Ik ben even aan het afwas. Hup, pakt zijn gitaar. Ik doe even dit. Hup, pakt zijn gitaar. En dan <laughs> soms speelt hij iets en dan denk ik... Oh, dat is echt heel tof. En dan begin ik erop te zingen. Ja. Of dan zegt hij... Nou, ik heb al wat. En dan eh, werken we het eigenlijk eh, meestal... De soort ruwe schets met z'n tweeën uit. Ja. En dan sommige gevallen heeft hij alle partijen al een soort van bedacht. En dan, eh, ja. ja. dat is een, is ander, ander gedeelte dan het verfijnen eigenlijk. Ja. Maar, soms is niet iedereen het ermee eens. Soms wel. <laughs> Nou, maar, eh, eh, is het democratie binnen jullie band? Mark knikt van wel. Ja, nou, ja, ja. <laughs> ja? <laughs> dus, Meestal worden er gewoon, zeker als jullie stukken dan op tot een bepaald punt met z'n tweeën hebben voorbereid. En dan wordt er in, de, in de repetitieruimte gewoon heel veel ideeën eh, geprobeerd en gegooid naar elkaar. En mm. eh, ja. Ehm, nou ja, dan, eh, soms werkt het meteen niet. Soms moeten we er even thuis over nadenken, een nachtje over slapen. Ja. En, Soms heb jij een hele uitgedetailleerde drumbeat in je hoofd. Soms zeg je, doe maar wat. En dan, en dan zeg jij, nee, dit kan echt niet. <laughs> dit kan echt niet. En dan gaat Thomas gewoon, ja, nee, doe maar even. Doe maar even. <laughs> Ja, dat is wel waar. Op een gegeven moment oh, Oh ja, oh ja dit kan ik wel. Ja, <laughs> dat echt heel, heel leuk. moet ik jou, Sebastian, wel eens eh, vergelijken met, die, met dat harige monster... wat bij, eh, bij de Muppets eh, wel eens... ja, die, die slaat wel wat harder en wat, die slaat wat, wat harder, wat, wilder. Ja. Maar jij bent klopt wel. Daar, klopt, ja. <laughs> Ik heb ooit nog eens een keer een, een of ander stukje gezien. Harry Belafonte en hij. Oh. Ja, dat is een, oh, een ja, dat is een legendarisch filmpje. Moet je maar eens even op YouTube gaan kijken. Ja, dat is echt eh, legendarisch. Dus, eh, maar eh, daar zie ik jou niet voor aan. Jij bent een <laughs> hele nette drummer. Dus, Vroeger drumde Thomas. Ja. En hij sloeg wel echt net zo hard als Animal. Oh, ik weet ja. nog dat hij toen optrad op het Noordeinde in Den Haag. Ik weet niet of mhm. je dat kent. En het begin van het Noordeinde hoorde ik al de drums. En toen kende ik hem nog niet. Toen dacht ik, jee, mag dit is echt hard. En toen zat er een hele grote vent achter, een hele kleine kit. Mhm haar los. Stel <laughs> Oh, dan moet je, heel hard. eens een keer voordoen, want dat heb ik nog nooit gezien. Ja, echt keihard. Oh. heel Ja. Eh, vond het leuk eh, dat jullie geweest eh, waren vandaag. Dus wij ook. Ja, wij ook. Ja. En als er weer een, een, aanleiding is, dan weten we jullie wel te vinden, denk ik. Zeker. Zeker. Goed, we gaan uh, zo'n beetje eh, afronden wat eh, betreft het programma. En dat is ook een beetje de licht uh, vooruitkijkend op wat watgene wat gaat komen. met deze dames zijn we bezig om deze kant op te komen. Hier is Donna Marie. The way the clouds roll by Dark and wilted A shadow of a place I once knew Why do I keep turning away from flash and light conversation Maarten Donnemarie die studeert aan de HKU. Oftewel de hogere kunsten van Utrecht. En daar eh, zijn toch al eh, wat eh, dames en heren vanaf gekomen... die ook hier in deze studio zijn geweest. Denk aan Lucas Rens, een oud deelnemer van de Rob Akda Award. En bijvoorbeeld Lisetta Viva, die hier ook drie keer geweest is. Heeft ook een HKU-achtergrond. Dus het, is, het fenomeen HKU is niet Helemaal onbekend eh, binnen de eh, burelen van Alternative FM, schuine streep ZFM Zandvoort. Want daar uh, zenden we vanuit... Uh, ja, dan daar komt het programma vandaan. Ik moet het even goed zeggen. Ehm, ja, we zijn er bijna doorheen. En Donna Marie, zij komt uit Volendam. dat is een mooi bruggetje naar, de, naar het laatste nummer van vanavond. En dat is een band die volgende week hier in deze studio is. Eh, ze beginnen al aardig hard aan de, de weg eh, te timmeren. Maar het, eh, ja, het wil ook zo zijn dat Niels Buis van Saai Hollywood zelf ook met, met een en ander bezig is. Maar dat is meer songwriter materiaal. Maar Saai Hollywood zelf, die wordt uh, toch al links en rechts... worden ze al een beetje opgepikt door bijvoorbeeld een kanaal als Indie Excel. en ja, wat dat er gaat, merken we toch ook uit de woorden bijvoorbeeld van de collega's... Eh, die eh, ook regelmatig in voorprogramma's nog wel eens eh, bij Saai Hollywood te vinden zijn. Lorem Ipsum. Dat er zo langzamerhand bij, Volendam, bij de Volendammers een beetje een soort underground scene begint te ontstaan. grote aanjagers is toch wel de piers in Volendam. Want daar gebeurt vaker dit soort dingen. En eh, los van die piers, daar is, is ook op een gegeven moment nog iets eh, besloten van een, eh, van een een of ander verhaal over laten wij eens eventjes een bijvoorbeeld band, ja, min of meer een band uitrollen. en dat heeft toch al wat, wat opgeleverd. Lorem Ipsum is daar één van en Sai Hollywood is weer een ander exponent van die opleiding. En dan heb je ook nog Barabas. Dat is het laatste van, van het hele verhaal. Ehm, we sluiten deze, deze Alternative FM af met natuurlijk een van die singles die op die, die EP van Saai Hollywood eh, staan. En dat is The Balcony. Ik zeg tot volgende week. Dag hoor. toen deed hij niks.